Benties en dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump zit in het vliegtuig naar Alaska. Daar heeft hij vanavond een ontmoeting met de Russische president Poetin... om te praten over een mogelijk einde van de oorlog in Oekraïne. Rusland gaat intussen gewoon door met aanvallen. Trump denkt dat het een onderhandelingstactiek is van Poetin. Dat zei hij net tegen journalisten in het vliegtuig. He's trying to set a stage. I mean, in his mind, that helps him make a better deal. It actually hurts him. Uh, but in his mind, that helps him make a better deal if they can continue the killing. Uh, maybe it's a part of the world. Maybe it's just his fabric, his genes, his genetics. But he thinks that makes him, uh, gives him strength in negotiating. I think it hurts him, but I'll be talking to him about it later. Het gesprek begint rond 9 uur Nederlandse tijd. Trump zei eerder al dat ze waarschijnlijk geen deal gaan sluiten... en dat er op korte termijn een tweede gesprek komt. Hij wil dat de Oekraïnse president Zelensky daar ook bij is. En dat is vanavond nog niet zo. Wat een feestelijke dag moest worden is voor een koppel vanmorgen geëindigd in een drama op de A2 bij Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht waren ze in hun versierde Volkswagen Kever betrokken bij een ongeluk. Verslaggever Noël van Hoofd. De verlengde Kever is in botsing gekomen met een Duitse auto. Volgens een medewerker van de sleepdienst waren de mensen net getrouwd of gingen ze trouwen. Hoe het nu met ze gaat is onduidelijk. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk stond er een tijdje file op de A2 steeds meer jongeren zitten niet lekker in hun vel. Voor jongeren die wachten op jeugdhulp of die het al krijgen... biedt Jente surftherapie aan. Een laagdrempelige manier om met uitdagingen om te gaan, vertelt ze. Surftherapie is eigenlijk een manier om je zelfvertrouwen te vergroten... door middel van bezig te zijn. Dus even uit je hoofd en in je lichaam. En de uitdagingen die je tegenkomt in het surfen... te linken aan de uitdagingen die je tegenkomt in het dagelijks leven. En zodoende je zelfvertrouwen daarmee omhoog te halen. Jente helpt jongeren tussen de 12 en 18. Ook Oekraïnse jongeren jongeren met oorlogstrauma's leren bij haar surfen. Het hele verhaal van Jente en de jongeren die bij haar surftherapie volgen... vind je later vandaag op de socials van NOS Stories. Het weer, het is warm met flink wat zon en sluierwolken. Het is 26 tot 30 graden. Aan de kust koeler door bewolking vanaf zee. Morgen zijn er eerst veel wolken en valt er mogelijk een spatje regen. Het wordt maximaal 25 graden.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 Noodweer en overstromingen in het noorden van India en Pakistan... hebben tot nog toe aan zeker 200 mensen het leven gekost. Ook zijn er in Pakistan honderden toeristen geëvacueerd... die ingesloten waren door aardverschuivingen. Premier Schoof zegt het gesprek tussen president Trump en Poetin vanavond met vertrouwen tegemoet te zien. Volgens Schoof hebben Europa, Amerika en Oekraïne in goed overleg de agenda voor het gesprek bepaald. En de politie heeft een man van 24 uit Erp in Brabant opgepakt die een extreemrechtse terreurdaad zou voorbereiden. Hij had vuurwapens en munitie in huis. De man zou bij de extreemrechtse Geuzenbond horen. Het weer vanuit het noorden raakt het bewolkt. De temperatuur gaat dalen naar graad of 16. Morgenochtend misschien eerst wat regen. Smiddags vaker zon. Dan 22 tot 25 graden. Dit is ZFM.